Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst in jaren gaan meer studenten op kamers. Vorig jaar verhuisden bijna 26.000 studenten van hun ouders naar een universiteitsstad... zeggen onderzoekers van het CBS. De jaren daarvoor lag dat aantal flink lager. Dat komt doordat er meer inschrijvingen waren bij universiteiten. Vorig jaar slaagden bijna alle eindexamenleerlingen... en ook stelden een hoop jongeren hun plannen om een jaartje naar het buitenland te gaan uit vanwege corona... Vooral in Amsterdam en in Utrecht kwamen er een hoop nieuwe huisgenoten bij. Nederlandse militairen hebben op het vliegveld in Kabul meerdere gezinnen weggestuurd die Afghanistan probeerden te ontvluchten. Ze stonden op de lijst voor een evacuatievlucht, maar eenmaal bij het vliegveld mochten ze toch niet mee. Hun Arabische ID-kaarten konden niet worden gecheckt zonder tolk en dus ging hun vlucht niet door, vertelt correspondent Thomas Pekschorm. Ze zijn toen weggestuurd, teruggegaan naar Kabul. En die zijn daarna wel weer teruggegaan naar de Nederlandse poort. Maar die hebben het nooit meer gered om nog naar binnen te komen. Want toen waren de Nederlanders al weg. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie geven toe dat het niet allemaal even soepel liep. Ja, die zeggen dat het een chaotische situatie was op het vliegveld. Dat weten we natuurlijk ook allemaal. Dat er in die chaos fouten zijn gemaakt. Eh, althans, dat dat eh, wel zeer waarschijnlijk is dat die fouten zijn gemaakt. De Nederlandse overheid probeert de gezinnen alsnog hier naartoe te halen. T-Mobile krijgt een nieuwe eigenaar. Een van de grootste bel- en internetbedrijven van ons land is verkocht. Dat heeft flink wat gekost, 5,1 miljard euro om precies te zijn. Nogal een goede deal voor de Duitse eigenaar, zegt verslaggever Nick Wouters. Ik denk dat ze wel eh, tevreden zijn in Duitsland met deze opbrengst. Want ze hadden een opbrengst van 4 tot 5 miljard geschat. Dus dit zit aan de hoge kant, zit er nog ietsjes eh, boven. Als klant hoef je hier voorlopig geen zorgen te maken. Je merkt er bijna niks van. De merken blijven bestaan. T-Mobile, Tele2, Ben, Simpel. Dat zijn de vier merken die ze gebruiken. Maar je gaat het niet meteen merken in je abonnementstarief... of eh, dat, er iets in de merken gaat veranderen. Ja, op termijn wellicht wel. Want deze partijen stappen erin... omdat ze dus eh, daar ook geld mee willen verdienen. Dus op termijn kan het zijn inderdaad dat de eh, prijzen naar boven gaan. Het weer veel zon vandaag. Het noorden blijft een klein beetje achter. Het kan vanmiddag 25 graden worden. Morgen ook zonnig en nog warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijden langzaam op de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep.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 hearing my heart cold. Christmas Day on the moon She listens like spring and she talks like June summer is mine. deal. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out.